Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Somalië is een man terechtgesteld vanwege de aanslag vorig jaar... met een vrachtwagen in de hoofdstad Mogadishu. De executie was exact een jaar na de aanslag van Al-Shabaab... die aan bijna 600 mensen het leven kostte. Nooit eerder kostte een terreurdaad in Afrika zoveel levens. De man van 23 werd een paar dagen na de aanslag opgepakt. Volgens de rechter bestuurde hij een truck die was bedoeld voor een tweede aanslag... Na de executie gisteren werd op de plek van de aanslag een monument onthuld. Het kruispunt in Mogadishu heet voortaan het 14 oktoberplein. In de Duitse deelstaat Hessen zijn drie doden gevallen toen een vliegtuigje een aantal voetgangers schepte. De piloot wilde na een mislukte landing een doorstart maken, maar dat ging verkeerd. De Cessna ramde een hek, schoot over een weg waar de voetgangers liepen en kwam tientallen meters verderop in een grasveld tot stilstand. De drie slachtoffers zijn twee vrouwen en een jongen van een jaar of tien. Het ongeluk gebeurde bij een vliegveld op de Wasserkoepen, de hoogste berg van Hessen. De politie heeft aan het begin van de avond bij Zoetermeer... een verwarde vrouw van de A12 gehaald. De vrouw stak verschillende keren de snelweg over... en veroorzaakte zo levensgevaarlijke situaties. Toen agenten haar aanspraken bleek ze erg agressief... vermoedelijk door alcohol en drugs. In de politieauto probeerde ze de ramen stuk te slaan. Uiteindelijk besloot de politie een ambulance te laten komen. Agenten zijn met de vrouw in de ambulance meegereden naar het ziekenhuis... waar ze aan hulpverleners werd overgedragen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan een bui vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 15.